5 uur. Lotlewin met het NOS Journaal. De stroomvoorziening in Europa loopt gevaar door een beveiligingslek in zonnepanelen. Een beveiligingsbedrijf waarschuwt in de Volkskrant dat de omvormers makkelijk gehackt kunnen worden. Dat zijn kastjes die de opgewekte elektriciteit terugleveren aan het stroomnet. Via deze kastjes kunnen hackers de zonnepanelen op afstand uitzetten. Als dat bij alle panelen tegelijk gebeurt, verliest Europa in één klap de stroomvoorziening van miljoenen huishoudens. Daarbij kan ook het elektriciteitsnet in onbalans raken, waardoor de stroom helemaal uitvalt. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt of de beveiliging van de software in zonnepanelen verbeterd moet worden. In Australië zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van het beramen van een terroristische aanslag. Volgens de politie wilden de twee een vliegtuig neerhalen door een bom aan boord te plaatsen. Het explosief lag al klaar voor gebruik. Ook hadden ze plannen om een gifgasaanval uit te voeren op een grote mensenmassa. De mannen zouden zijn aangestuurd door islamitische staat in Syrië. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een geldboete van 4000 euro voor het organiseren van een demonstratie. Volgens de rechter in Moskou was de demonstratie van vorige maand illegaal. Navalny houdt vol dat er helemaal geen officiële toestemming nodig was voor de betoging. Het werd de grootste demonstratie in jaren tegen de Russische president Poetin. In tien jaar tijd is de aardbeienproductie in Nederland met bijna de helft gestegen. In 2006 werd er bijna 40 miljoen kilo geproduceerd. In 2016 was dat tegen de 60 miljoen, dat meldt het CBS. Het aantal aardbeientelers is juist fors afgenomen, maar per bedrijf worden er nu veel meer aardbeien geproduceerd. Het weer dan nog. Vandaag trekken enkele buien het land over, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt 20 graden langs de noordwestkust tot 23 graden in Limburg. In het weekend iets meer zon, maar met een graad of 20 wel wat frisser.